En het lijkt er dus op dat je na de eerste prik al zo'n certificaat kunt krijgen, zegt EU-correspondent Kisha Hekster. Dat is wel eh, het geluid wat hier vandaag klinkt. Dus dat zou positief zijn voor iedereen die die tweede prik nog niet gehad heeft. We hopen dan toch eind van deze week, misschien begin volgende week, dat ze er hier echt uit zijn. Zo'n vaccinatiebewijs wordt niet verplicht. Landen kunnen ook vragen om een negatieve testuitslag. Er zijn landen die willen dat dat gratis wordt. Maar er zijn ook veel landen die dat niet zien zitten. In Alkmaar is opnieuw een vrouw in haar billen geknepen door een fietsende man met een capuchon. Dat gebeurde vorige week ook al tientallen keren. De politie denkt dat het om dezelfde man gaat en hoopt dat getuigen zich melden. In meerdere steden wordt actie gevoerd tegen de gevolgen van het leenstelsel. Op dit moment in Utrecht, Wageningen en Groningen. De actie is georganiseerd door vakbond FNV. Ja, die schulden die kunnen, die zijn gemiddeld 38.000 en die lopen soms op tot 60.000. Eh, en dat is zorgwekkend. Morgen gaan ze naar Rotterdam. De dagen daarna voeren ze nog actie in Zwolle, Amsterdam, Nijmegen en Leiden. Bij de coronateststraat bij het voetbalstadion van Excelsior in Rotterdam is het druk met bezoekers die naar het Eurovisie Songfestival willen. Vanmiddag zijn er familieshows en de generale, generale repetitie van de eerste halve finale. En die halve finale is dan vanavond live te zien op tv. Al sinds vanmorgen staan er mensen in de rij, maar de wachttijd valt mee. volgens mij pas een kwartiertje, maar anderen zeggen dat het al een half uur is. En dat heb je allemaal ervoor voor het Songfestival. Ja, het is wel een hele bijzondere gebeurtenis om zo meteen naar Ahoy te kunnen gaan. Ja, het Songfestival is altijd wel leuk. Maar eh, nu je er ook echt naartoe gaat, is het toch wel eh, gelijk wat meer. En dan ga je het ook wat meer volgen. Het weer, van alles wat vanmiddag. Zon, wolken en buien. In het oosten misschien ook hagel en een klap onweer. Het wordt er graad of 15. Ook morgen een mix van zon en regen en opnieuw 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 God put a smile something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside.